Kees Groot met het NOS-journaal. De kampeerwinkels van Vrijbuiter zijn failliet. Het bedrijf is volgens de curatoren ten onder gegaan omdat het te snel wilde groeien... terwijl het over het algemeen slecht gaat met de detailhandel. Al het personeel is ontslag aangezegd, maar ze blijven voorlopig aan het werk... om de kansen op een doorstart te vergroten. Alle winkels en de webshop blijven tot na de orde open. Vrijbuiter bestaat sinds 1985 en is een begrip onder kampeerders. DigiD, de inlogsite van de overheid, is opnieuw moeilijk bereikbaar door een DDoS-aanval. Dat meldt DigiD op Twitter. Het is de derde aanval in drie dagen. Bij zo'n DDoS-aanval wordt de website bestookt met dataverkeer, waardoor de site kan vastlopen. Of het dezelfde daders zijn als gisteren en eergisteren is niet bekend en ook niet hoe lang het dit keer gaat duren. Air France KLM heeft het afgelopen half jaar een verlies van 159 miljoen euro geleden. Belangrijkste oorzaak van dat slechte resultaat zijn de pilotenstakingen bij Air France, waardoor veel vluchten uitvielen. KLM vervoerde juist meer passagiers en vracht en zag de omzet stijgen met bijna 5 procent. Mensenrechtenactivisten in Indonesië proberen een slachtoffer van verkrachting uit de gevangenis te krijgen. Het meisje van 15 werd door haar broer verkracht en raakte zwanger. Ze liet abortus plegen en werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat ze haar kind niet had beschermd. Mensenrechtenorganisaties en vrouwengroepen vinden de straf schandalig omdat ze slachtoffer is. De politie in Den Haag zoekt getuigen van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer, een 33-jarige vrouw, heeft verklaard dat ze in de nacht van zaterdag op zondag gedwongen werd in een busje te stappen en vervolgens is misbruikt door twee mannen. De politie heeft alleen de informatie van de vrouw en zoekt daarom getuigen. Het weer, veel zon, later stapelwolken en in het zuidoosten is vanmiddag een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 29 graden. Morgen en vrijdag droog en veel zon en plaatselijk kan het 35 graden worden.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 <laughs> I'm your main target, come and help me ignite. Love struck, holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. and yes, I must react to claims of those who say that you are not all.